Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een brand en explosie bij een huis in Amsterdam is iemand gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio gaat het om de bewoner. Door de explosie werden de voor- en achtergevel van het huis weggeblazen. Het is niet duidelijk of de explosie de brand heeft veroorzaakt of andersom. Ook in Nieuwegein en Den Haag zijn ontploffingen geweest. Daar raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de incidenten. Huurlingen van de Wagner-groep worden steeds dichter bij de grens met Belarus met Polen gestationeerd. En dus ook dichter bij de oostgrens van de NAVO. Volgens de Poolse premier Morawiecki wil het militaire bondgenootschap zo destabiliseren. Hij verwacht dat het aantal Wagnerleden leden aan de grens zal toenemen. Er zouden mogelijk al meer dan 4000 huurlingen in Belarus zijn die daar trainen met het leger. De Poolse premier waarschuwt voor toenemende provocaties van de Wagner-groep... Hij beschuldigde eerder Polen dat Belarus het schenden van het luchtruim met militaire helikopters. Dat leidde tot extra inzet van Poolse troepen aan de grens met Belarus. De gemeente Tubbergen heeft opnieuw werkzaamheden stilgelegd... rondom het toekomstig AZC in een hotel in Albergen, meldt RTV Oost. Het COA was begonnen met het verzwaren van het elektriciteitsnet... zonder dat de vergunning daarvoor rond was... Eerder dit jaar was er ook al een vergunning niet op orde... waardoor de werkzaamheden maandenlange vertraging opliep. In maart 2024 worden naar verwachting de eerste asielzoekers in Albergen gehuisvest. Dat ruim anderhalf jaar nadat het kabinet het hotel aanwees als AZC... tegen de zin van, van de gemeente in. Het weer op de meeste plekken droog bij ongeveer 12 graden.